10 uur. Goedemorgen, ik ben Dielke Teertstra. Dit is het nieuws van NOS op 3. Er zijn wapens gevonden in de auto van een voortvluchtige Belgische militair. Die man wordt sinds gistermiddag gezocht in Belgisch Limburg... omdat hij corona-experts bedreigt. In zijn auto lagen zware wapens, zegt correspondent Sander van Hoorn. En dan gaat het om een mitrailleur, het gaat om een raketwerper. Nou, die zou hij dus niet meer bij zich hebben. Maar wat hij aan lichte wapens eh, tussen aanhalingstekens nog bij zich heeft... is op dit moment onduidelijk. Er is de hele nacht druk gezocht in een gebied vlakbij de grens met Sittard. Ook de Nederlandse politie houdt daarom alles goed in de gaten. Terrassen langer open, weer zweten in de sportschool en studeren in de biep. Er wordt vandaag weer versoepeld. En je kunt ook weer naar de dierentuin. In Blijdorp in Rotterdam werd onlangs een baby-olifantje geboren. Prima reden om te komen kijken, vertelt de verzorger. Twee weken geleden is hier een olifantje geboren, een mannetje. En eh, we zijn er ontzettend blij mee. En zeker met, vandaag met de heropening eh, kunnen we ons geluk eigenlijk niet op met eh, de kleine daarbij. Dus eh, een feestje voor ons. Ook in Frankrijk is het vandaag versoepeldag. Terrassen gaan open, net als bioscopen, theaters en concertzalen. Je mag daar nu ook weer naar musea. Dat willen blijkbaar een hoop Fransen. Er staat nu al een dikke rij voor het Louvre in Parijs. Een opvallend verhaal uit Engeland. Verpleegkundige Jenny, die de Britse premier Johnson hielp toen hij met corona in het ziekenhuis lag, neemt ontslag. Ze is het werk helemaal zat. Vorig jaar werd ze door Johnson nog uitgebreid geprezen. Jenny from New Zealand and Luis from Portugal. And the reason in the end my body did start to get enough oxygen was because for every second of the night they were watching. Maar inmiddels is Jenny haar motivatie helemaal kwijt. Na een jaar corona bikkelen zegt ze dat het Britse zorgpersoneel geen respect krijgt en ook nog eens te weinig verdient. Het weer een regenachtige dag vandaag met in het binnenland kans op hagel en onweer. Tussen de buien door soms wat zon en een gaat op 14. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A10 West richting Den Haag is een ongeluk gebeurd bij de Koentunnel.